Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Syrische bad plaatsgevonden. Bendes zouden namens het regime ongeveer 100 slachtoffers hebben gemaakt. Onder de doden zijn veel vrouwen en kinderen, zegt de oppositie. De burgers zouden zijn vermoord in twee dorpen bij de stad Hama. De dorpen zouden door het leger zijn beschoten en daarna zijn aangevallen door pro-regeringsmilities. Op websites van oppositiegroepen zijn beelden te zien van dode kinderen die zijn verbrand. Andere slachtoffers zouden zijn doodgestoken. Het bloedbad komt nog geen twee weken na de massamoord in Hula. Daar werden meer dan 100 mensen gedood. De Syrische president Assad zegt dat hij niet verantwoordelijk is voor de slachting in Hula. In Rotterdam is een man opgepakt na een politieachtervolging over de A15, de A4 en de A20. Hij zat in een auto van waaruit in Barendrecht op agenten was geschoten. De agenten hielden de auto vannacht in Barendrecht aan voor controle toen ze vanuit de wagen onder vuur werden genomen. Daarop ging de auto weer vandoor. Na een achtervolging werd de auto in de Rotterdamse wijk Delfshaven klem gereden. Na een waarschuwingsschot door de politie werd één inzittende aangehouden. De andere twee inzittenden wisten te ontkomen. De onderwijsbestuurder Marcel Wintels, die meestreed om het lijsttrekkerschap van het CDA, wil geen plaats op de kandidatenlijst van de partij. Hij eindigde als derde bij de strijd om het lijsttrekkerschap, die werd gewonnen door Siebrand van Haarsma-Buma. Sindsdien heeft Wintels met diverse mensen gesproken over een mogelijk Kamerlidmaatschap. Hij zegt dat hij er na zorgvuldige afweging van afziet. Twee meisjes uit Hapert en Eindhoven die sinds maandag werden vermist zijn terecht. De politie vond de meisjes van 14 en 15 in een huis in Amsterdam. Ze verkeren in goede gezondheid. Bij de actie werd een man van 29 gearresteerd. Wat zijn rol is en wat er precies is gebeurd wil de politie niet zeggen. Het weer, bewolkt en buiig, het is een graad of 12.